Jelle Visser met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft opnieuw een ballistische raket gelanceerd. Er zou een projectiel in zee zijn beland, melden Zuid-Korea en Japan. Volgens de Noord-Koreaanse VN-ambassadeur heeft zijn land het recht om zich te verdedigen en om wapens te testen. De afgelopen weken deed Noord-Korea meerdere tests. Volgens deskundigen werkt het regime aan een lange afstandsraket die een nucleaire lading kan dragen. Toenmalig president Trump had in februari 2019 nog een ontmoeting met Kim Jong-un. Maar sindsdien ligt het overleg over het Noord-Koreaanse nucleaire programma stil. De politie heeft gisteravond een jongen van 17 aangehouden... wegens het lastigvallen van drie vrouwen in Deventer. Twee vrouwen werden lastiggevallen in een park afgelopen zaterdag. Een van hen moest met een ambulance naar het ziekenhuis. Een derde vrouw werd van haar fiets geduwd. De politie wil niets zeggen over de aanhouding. Met elf en respectievelijk acht nominaties zijn de veroordeling over de Deventer-moordzaak... en de oorlogsfilm De Slag om de Schelde de grote kanshebbers voor een Gouden Kalf... de belangrijkste filmprijs van Nederland. Sinds dit jaar kent de organisatie nog maar één winnaar in de categorie Beste Hoofdrol... en wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen mannen en vrouwen. Grote kanshebbers zijn Vetja van Uet voor de veroordeling... en Elise Schaap voor haar rol in Mijn Vader is een Vliegtuig. De prijsuitreiking is vrijdag. Rapper R. Kelly is door een rechtbank in New York schuldig bevonden... aan mensenhandel met gedwongen prostitutie, seksuele uitbuiting... en afpersing van vrouwen en minderjarige meisjes. De 54-jarige artiest zegt onschuldig te zijn... en noemt de vrouw die hem beschuldigen. Volgens het OM gedroeg R. Kelly zich als een roofdier... en gebruikte hij zijn bekendheid om slachtoffers te lokken en te chanteren. Volgens Amerikaanse media riskeert hij een jarenlange gevangenisstraf. Het weer. Vannacht staat er weinig wind. Het koelt af naar 8 tot 12 graden.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 Oh no, I ain't like that. Fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my la la la da da da da da da da la la la la la la la la la da da da da da da da da da da da da da 9 is...